Er is een ontwerpvoorstel waarin een vliegverbod is opgenomen... en staat dat alle landen noodzakelijke maatregelen moeten nemen... om bedreigde burgers te beschermen. Ook de VS is nu voor ingrijpen. Rusland en China, die tot nu toe geen voorstander waren van militaire actie... zullen volgens diplomatieke bronnen geen veto gebruiken... maar zich onthouden van stemming. Als het voorstel het haalt dan moet er wat Frankrijk betreft binnen enkele uren worden ingegrepen in Libië. Japanse technici hebben een noodstroomkabel gelegd naar reactor 2 van de kerncentrale in Fukushima. Die is nodig om de waterpompen voor het koelsysteem weer op gang te brengen. Wanneer de pompen kunnen worden aangezet is nog niet bekend. Volgens het internationaal atoomagentschap is de situatie bij de centrale redelijk stabiel, maar zorgelijk. Robert M., de hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak, zal niet meewerken aan psychologisch onderzoek in het Pieter Centrum. Dat bleek vandaag bij de proforma-zitting in de rechtbank van Amsterdam. Als M. niet in het centrum wordt onderzocht, is de kans kleiner dat hij TBS opgelegd krijgt. De uitslag van de provinciale statenverkiezingen in Flevoland blijft zoals die was. De hertelling van de 30.000 stemmen heeft niet geleid tot een andere zetelverdeling. De VVD had om de hertelling verzocht omdat er meer stempassen waren ingeleverd dan er stemmen zijn uitgebracht. De meeste fouten in Flevoland konden worden herleid en dus verandert er niets aan de uitslag. De veiling van spullen van koningin Juliana heeft meer dan 5 miljoen euro opgebracht. Dat is veel meer dan de anderhalf miljoen die werd verwacht. Topstukken waren onder meer een servies, karaffen van kristal en een grote tafelklok. In totaal kwamen 10.000 bezoekers op de veiling af. De opbrengst van de veiling gaat naar goede doelen, waaronder het Rode Kruis. Het weer, vannacht is het bewolkt en droog en het koelt af naar zo'n 4 graden. Overdag kans op wat regen, middagtemperatuur rond 9 graden. In het weekend veel zon en droog en het wordt dan een graad of 10.